Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor het eerst is in Nederland een besmetting met een nieuwe variant van de infectieziekte Mpox vastgesteld. Volgens de RIVM was de man niet gevaccineerd tegen het virus en was hij ook niet recent in het buitenland. De man had wel seks met andere mannen. De kans op verspreiding van het virus zou klein zijn, omdat de man in isolatie is geplaatst. De GGD doet bron- en contactonderzoek. De politie heeft in het buitenland een verdachte opgepakt... in verband met de dood van een vrouw van 78 in Bunschoten. Ze werd in juni zwaar gewond gevonden in haar woning... en overleed enkele dagen later. In welk land de verdachte van 43 is opgepakt wil de politie niet zeggen. Hij zal later aan Nederland worden uitgeleverd. NAVO-baas Mark Rutte is onderweg naar Washington voor een gesprek met president Trump. Hij zal morgen met hem spreken over de oorlog in Oekraïne. Het zal vooral gaan over het gesprek dat Trump had met de Oekraïense president Zelensky... dat volgens de Financial Times dramatisch is verlopen. Zo zou Trump vloekend hebben gezegd dat Oekraïne de Donbass af moet staan. Rutte zal in het gesprek met Trump vermoedelijk de gemoederen proberen te kalmeren. En Villarreal en Barcelona zullen toch niet een competitiewedstrijd gaan spelen in Miami. De Spaanse voetbalbond heeft een streep gezet door het plan... wat de Spaanse voetbalploegen miljoenen zou opleveren. Vanaf het begin was er al veel kritiek op het idee. Zo werd gesproken van competitievervalsing. Het weer nog, er trekken nog wat buien over en het koelt vannacht af naar zo'n 10 graden. Morgen dan zijn er minder buien, breekt de zon ook regelmatig door. Het wordt dan een graad of 15 nou, vanaf donderdag breekt er een wisselvallige periode aan met veel regen en vooral veel wind. Op donderdagavond is er kans op stevige windstoten.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 I can wait another day. Until I call you. Mm-hmm. You've all got my heart on a string. And everything a flutter, But another lonely night. me. Love is all in me. Love is all in me. Love is all in me.